uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bonden en werkgevers in de vleesindustrie willen dat personeel in slachterijen voorrang krijgt bij testen op het coronavirus. Bij vleesbedrijf Vion in Groenlo zijn tientallen besmettingen vastgesteld. Eerder deze maand waren er al 28 besmettingen bij een vestiging van dat bedrijf in Scherpenzeel. Bekend is dat in de VS en in Duitsland vleesfabrieken epicentra van coronabesmettingen zijn. Slachterijen vallen onder de vitale bedrijven. Dan wordt dus gewoon doorgewerkt. Premier Rutte zegt dat het dragen van een medisch mondkapje in trein, bus of tram wel is toegestaan. Maar het kabinet wil het liever niet en vraagt de reizigers nadrukkelijk om de niet-medische mondkapjes te dragen. Aan de medische mondkapjes is nog steeds een tekort en het zorgpersoneel heeft ze hard nodig. Een sjaal en sok zijn niet toegestaan, benadrukte de premier nog. Grensgemeenten als Roermond, Venlo en Maastricht hebben vandaag geprobeerd via de Duitse media een massale toestroom van Duitse dagjesmensen te voorkomen morgen. Met hemelvaart zijn in Duitsland de winkels dicht. Er stond vandaag al meer dan 100 kilometer file. De waterstand in de Rijn, de Waal en de IJssel daalt begin juni naar een zeldzaam laag peil, staat in de landelijke droogtemonitor. Het heeft dit voorjaar weinig geregend en de komende tijd wordt ook nauwelijks regen verwacht. De toenemende droogte is nu nog geen gevaar voor de drinkwatervoorziening. Griekenland wil vanaf 15 juni het land openen voor buitenlandse toeristen. Vanaf volgende week wordt binnenlands toerisme al toegestaan en kan er naar alle eilanden worden gereisd.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 <laughs> I'm leaving you in charge. Hear this, hear this. The party was late, the party was pumping. Hey, are you I and everybody having a ball. Yeah, buddy, P.I.O. Until the man they start the name calling. is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Hey, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, no one ever sell them and go get angry. Hey, yeah, yo. To hear them girl calling them canine.